Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben zich verzameld voor het presidentieel paleis... in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul... waar de geschorste president Yoon zit. De mensenmassa wil opnieuw voorkomen dat hij wordt opgepakt. Yoon wordt beschuldigd van machtmisbruik en het aanzetten tot een opstand. Een eerste poging om hem te arresteren mislukte... door de aanwezigheid van beveiligers en aanhangers... Zuid-Koreaanse autoriteiten waarschuwen nu dat mensen die in de weg staan van de arrestatie van Yoon kunnen worden opgepakt. Buitenlandminister Veldkamp noemt de straf van Venezuela voor Nederland een escalatie die de dialoog nog ingewikkelder maakt. Venezuela halveert het aantal Nederlandse diplomaten in het land van 6 tot 3. Het land spreekt van een vijandige reactie op de verkiezing van president Maduro... die werd uitgeroepen tot winnaar. Westerse landen wijzen erop dat die verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen. Vanwege de opgelegde straf heeft Veldkamp een Venezolaanse diplomaat op het matje geroepen. Hij zegt ook met een tegenreactie te komen. In een huis in Rotterdam waar de afgelopen maanden vijf explosies zijn geweest... woont een ambtenaar van de gemeente. Dat schrijft burgemeester Schouten. De ambtenaar werkt bij de directie Veiligheid. Vanwege de explosies is het huis sinds 2 januari gesloten. En ook is de toezicht rondom de woning in Rotterdam verscherpt. De Britse science fiction en fantasy auteur Neil Gaiman... wordt door nog meer vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. In totaal zeggen negen vrouwen dat ze door de auteur zijn aangerand of verkracht. Gaiman, bekend van boeken als Coraline en American Gods... verkocht wereldwijd meer dan 50 miljoen boeken. De Britse auteur van 64 spreekt de beschuldigingen tegen...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 Cause you're cd. Laat het afweten af en toe. Als hij stort, nou, als hij, eh, als hij dat weer gaat doen, dan, eh, dan ik hem uit. Want dat is natuurlijk zonde. We luisteren overigens naar Engelbert Humperdinck. Ik ben blij dat ik weer terug ben eh, voor het eerst in het nieuwe jaar 2025. Na een behoorlijk heftig virus en een aansluitende longontsteking... moest ik het een aantal weken af laten weten. Maar ik ben er weer. Nou, de plaat eh, eh, van Engelbert Humperdinck die laat het inderdaad afweten. Maar we hebben nog veel meer mooie platen. Nog Nostalgie met Elvis Presley, wat dacht u daarvan? Wise men say Only fools run take my whole life. afgestemd op eh, Radio Zandvoort, ZFM Zandvoort. En nu hoorde Elvis Presley met uh, I Can't Help Falling in Love With You. Nou, eh, al ben je in een uh, of in een happy mood met Elvis, luisteraars, zit je altijd goed. Zo is dat. In my secret Ik heb een geheim leven. In my secret ik heb Leonard Cohen bereid gevonden om er alles over te vertellen. In my secret life. In my secret life. I saw you this morning. You were moving so fast. Can't seem to in my grip. down the path. And I miss you so much. het nummer eh, voor het eerst, luisteraars. Toen ik eh, aan het zwembad lag in, op de Klaarse eilanden... Eh, bij een vakantieresort, Waikiki genoemd. Dat zijn drie van die, of vier geloof ik. Van die ronde torens met allemaal appartementen... waar je natuurlijk heerlijk kunt logeren. Een heel groot zwembad. En daar lag ik ochtends op mijn handdoekje met een krantje. Telegraafje natuurlijk kan je daar wel kopen. Daar zijn allemaal van die winkeltjes ook in die straten bij die hotels. En eh, daar ontdekte ik eh, Leonard Cohen met In My Secret Life. Mijn geheime leven. Nou, heb ik een deel van mijn geheime leven heb ik u aan u eh, vrijgegeven. Hè? Om het zo maar eens te zeggen. Ja, zoveel mooie muziek op de wereld. Uh, fantastische muziek zelfs. En ik ga een verzoekje draaien meteen. En dat zal Annemieke Vos wel fijn vinden, want die heeft daarom gevraagd. En eh, meestal als Annemiek een, verzoekje doet, dan, eh, dan leg ik me daar helemaal bij neer. Want dat zijn over het algemeen verzoekjes waar ik eh, helemaal achter sta.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 Eh, maar ook, maar, en Rob de Nijs heeft ooit een aantal nummers van David Gates en van Brad in het Nederlands vertaald, uitgevoerd. Ook prachtige nummers, bijvoorbeeld Daar sta je dan alleen. En dat is in het Engels Lost Without Your Love. En dat wordt ook door David Gates gezongen, maar dus ook prachtig door Rob de Nijs. Die ga ik in uur twee wel even voor u draaien. Maar eerst gaan we genieten van een eh, duet tussen Neil Diamond en Barbara Streisand. Het gaat erover dat je helemaal geen bloemen meer aan mag geven. Dat kan toch niet bestaan, hè? You don't bring me flowers You don't sing me love songs You hardly talk to me anymore when I come through the door at the end of the day. I remember when you couldn't wait to love me, used to hate to leave so natural to talk about forever. What used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away. Baby, I remember all the things you taught me. I learned how to laugh and I learned how to cry. Well, I could learn how to tell you say you need me een bloemetje krijgt. Dat is belangrijk hoor, eh, voor de man richting de vrouw om af en toe zo'n bloemetje mee te nemen. Maar dat geldt niet alleen voor de man richting de vrouw. Dat kan ook best eh, de vrouw zijn richting de man. Want wie zegt dat mannen niet van bloemen houden? Nou, dat eh, geldt in ieder geval niet voor mij. Ik vind het ook best gezellig en vooral ook hartelijk om ja, een bloemetje te ontvangen. En het gebeurt nog wel eens, want ik heb hele empathische buren en als ik een tijdje eh, van de rails ben, zoals afgelopen periode ik ziek was en zo... ja, dan eh, word ik wel eens verwend door die buren met een... Eh, ja, niet alleen maar bloemetjes, maar ook wel eens een lekker... ja, doosje merci, chocola of zo, weet je. Maar gewoon een beetje naar elkaar omkijken. En dat kan je ook met muziek doen. The Reflections of My Life van The Marmalade. Daar trakteer ik u vanavond op. Marmalade met Reflections of My Life. Ja, volgende maand, eh, de 14 februari, dat valt op een vrijdag, meen ik dit jaar, 25, 2025, 14 februari, dan is het weer Valentijnsdag. En eh, nou, we hadden het net over bloemetjes meebrengen voor je liefje. Eh, maar je kan natuurlijk ook een stukje muziek meenemen. En we dachten van Michael Bublé live met My Funny Valentine. Ja, dank je krijg ik applaus. Nou, dat is toch mooi, hè? Ik heb nog niks gedaan. Michael Bublé. My funny valentine Sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are level, unphotographable. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than green? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smiling? erbij staat door een eh, gigantische big band. Een soort metropoolorkest van Londen. Maar ja, eh, als Michael Bublé een bloemetje weggeeft eh, op Valentine's Day... Dan doet hij dat niet bescheiden. En dat geldt zeker ook voor zijn vocale capaciteit. Want natuurlijk een fantastische zanger met heel veel hits. Eh, we kennen natuurlijk allemaal het mooie nummer Home. En we kennen uh, Ain't Seen Nothing Yet of zo. nee, dat is weer een andere, andere solist. nou ja, goed. In ieder geval een hele hoop hits. Oh ja, Put Your, put, put your Head On My Shoulder vind ik ook zo mooi van, van Michael. Maar luisteraars, los van Michael Bublé...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 Every time you go away, you take a part of me with you. Oftewel, eh, iedere keer als je bij me weggaat, neem je een stukje van mij mee. Nou, als je vaak genoeg weggaat, blijft er niks over natuurlijk. Paul Every Time You Go Away. Soms dan eh, ontdek ik wel eens een artiest, luisteraars... Eh, waar ik eh, het bestaan nog niet van kende. dat gaat ook voor Marvin Winhouse En het nummer heet You Just Don't Want To Know. so Nou, best wel, eh, best wel in orde. Marvin Winnows was dat met eh, You Just Don't Want To Know. Nou, ik wil het wel graag weten. Ik wilde wel graag weten hoe hij zingt. Nou, dat vond ik prachtig. Dat geldt trouwens ook voor Anne Murray. Die heeft ook zo'n mooie stem. En die brengt ons een engeltje in de ochtend. Maybe it just hurt so bad she couldn't cry. He packed his things, walked out the door, and drove away.